Eefje kunnen met het NOS-journaal. In Tajikistan in Centraal-Azië zijn volgens de autoriteiten vier buitenlandse fietstoeristen omgekomen. Een Tajikse nieuwsite zegt dat er Nederlanders bij zijn, maar officieel is daar nog niets over bekendgemaakt. Ook Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft geen bevestiging. De toeristen zouden aan het fietsen zijn geweest met nog drie mensen toen de groep werd aangereden. De bestuurder is volgens de autoriteiten in Tajikistan op de vlucht geslagen. De regering denkt dat het gaat om een ongeluk, maar andere opties worden niet uitgesloten. Alexander Kristoff heeft de laatste etappe van de Tour de France gewonnen. De Noor was in de eindsprint op de Champs-Élysées te sterk voor John Degenkolb en Arnaud Demar. Geraint Thomas heeft de Tour gewonnen. De skyrenner uit Wales greep de macht in de Alpen waar hij twee ritten won... waarna hij zonder problemen stand hield in de rest van de Tour. Voor het eerst in 28 jaar staat er een Nederlander op het podium. Tom Dumoulin verzekerde zich vandaag definitief van zijn tweede plaats in het eindklassement. De derde plek is voor Chris Froome. De Spaanse kustwacht en reddingsdiensten hebben in drie dagen tijd meer dan 1400 migranten uit zee opgepikt. De grootste groep probeerde vrijdag de zuidkust van Spanje te bereiken. Gisteren waagden nog eens ruim 300 mensen vanuit Afrika de oversteek en voor vandaag staat de teller bijna op 200. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de toestand nog beheersbaar is, maar hij benadrukt dat er een Europese oplossing moet komen. Op de A10 West bij Amsterdam is een automobilist geschept en zwaar gewond geraakt. De man was kort daarvoor betrokken bij een ongeluk en was uitgestapt om zijn gevarendriehoek neer te zetten. Volgens de politie is het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer. In het westen kans op een bui. Het is tussen de 25 en 29 graden. In de nacht overal opklaringen en dan koelt het af tot een graad of 18.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 Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Nieuwe werkjes, deze week weer, ja ja, de eerste is van Wendy Lomans, een dubbel cd, dubbel album. High Tech, High Touch. High Tech staat voor, zeg maar, wat elektronische muziek. En High Touch is een solo piano album we beginnen dan ook eh, vandaag met High Tech. Daarna eh, Portugese muziek van het label Arc Music. En eh, ja, een hele zomerse geluiden kan ik wel zeggen. Dus dat past goed in dit jaargetijde. Peaceful Radio kan je vinden op internet. peacefulradio.info En daar vind je de playlist en dit programma terug. Ik wens je heel veel luisterplezier. 9. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.muses9.co. nunca da imaginação. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. <laughs> Hey, hey. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. this is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. Hi, this is Tom Carlino with Perpetual Motion. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net. is solo piano artist Rachel LaFond, and you are listening to Peaceful Radio.